Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Jordanië eist een levensteken van de gegijzelde straaljagerpiloot... voordat het land begint aan een gevangenenrel met islamitische staat. IS wil de man ruilen tegen een veroordeelde Iraakse terroriste. Die zit nog steeds in de cel in Jordanië, zegt de Jordaanse regering. De deadline die IS stelde is inmiddels verlopen. Het is onduidelijk of de partijen nog onderhandelen. Er komt steeds meer druk op minister Kamp om de gaswinning in Groningen verder te verminderen. CDA, SP, PVV en GroenLinks pleiten ervoor om de productie terug te schroeven tot 30 miljard kubieke meter vanwege de aardbeving in het gebied. Het kabinet besloot vorige maand nog tot een beperking tot 39 miljard. Andere oppositiepartijen willen ook dat Kamp de productie verder terugschroeft. De regeringspartij PvdA vroeg onlangs al aan het kabinet om plannen uit te werken om minder gas te gaan winnen. Ook bij coalitiepartner VVD zouden nu zorgen bestaan. De treinen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling. Gisteren besloot de NS een aangepaste dienstregeling te rijden vanwege de verwachte weersomstandigheden. De Tweede Kamer wil van staatssecretaris Mansveld weten waarom de NS de dienstregeling heeft aangepast, terwijl het tot nu toe meevalt met het winterweer. Spoorwegen houden de weersvoorspelling wel in de gaten. Als het weer slechter wordt, kan vanavond nog wel worden besloten om in delen van het land de dienstregeling weer aan te passen. De Europese sancties tegen Rusland moeten worden verlengd, vindt minister Koenders. Hij gaat dat zeggen in een spoedvergadering met zijn EU-collega's in Brussel. Aanleiding voor die vergadering is de Russische rol in het oplaaiende geweld in Oost-Oekraïne. Zoals de raketaanval zaterdag op de havenstad Mariupol. Het weer. Vanavond, vannacht en morgenochtend neemt de kans toe op natte sneeuw, sneeuw en gladheid. Sinds 4 uur vanmiddag geldt code geel voor het hele land, meldt het KNMI. Morgenochtend alleen in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw of sneeuw. Elders wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt dan een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is eh, heel erg druk door het slechte weer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Bij afrit Bunschoten staat 5 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht heeft 11 kilometer tussen afrit Kerkdriel en Knopendel. Kapotte vrachtwagen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 12 kilometer file tussen Knopend en Knopendel. Daar is de rechte rijstrook dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam. 4 kilometer tussen Leidsendam en Dorp. De linker rijstrook is dicht. Door een kapotte auto. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer tussen op het Prins Krausplein en Den Haag-Zuid. 15 kilometer file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Zevenhuizen. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop Kleinpolderplein en Delft, 7 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Knoop het en Delft-Zuid, 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum, 9 kilometer tussen Sliedrecht-West en Knopend Gorkum. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht, 7 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is de rechte rijstrook dicht bij Knoop Vaanplein door een ongeluk, staat 3 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam bij Zwijndrecht 6 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Plein en Ridderkerk 6 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Ridderkerk en de Drechttunnel 6 kilometer file. Door spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopend Plein 6 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en de Brug 17 kilometer.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 Een uur later stond het verkeer...